Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De tweede man van het ministerie van Justitie en Veiligheid stapt op. Topambtenaar Barendse was in opspraak geraakt... omdat hij zelf op zoek zou zijn gegaan... naar een lek in de zogenoemde WODC-affaire. Die kwam aan het licht door ambtenaren die vertrouwelijke documenten lekten... waaruit bleek dat het ministerie invloed probeerde uit te oefenen... op het onafhankelijke onderzoeksinstituut WODC. Het aantal vluchten van en naar Schiphol mag vanaf 2021 stapsgewijs stijgen tot 540.000 vluchten. Dat blijkt uit een toelichting op het plan dat gisteren is uitgelekt. Nu geldt nog een maximum van 500.000 starts en landingen. Minister van Nieuwenhuizen zegt wel dat Schiphol de groei moet verdienen... onder meer door de hinder voor omwonenden aantoonbaar te verminderen. De ophef in de Tweede Kamer over de ontmoeting van koningin Maxima... met de Saoedische kroonprins heeft premier Rutte niet op andere gedachten gebracht. De Kamer vindt dat het kabinet daar geen toestemming voor had moeten geven... omdat de kroonprins betrokken was bij de moord op journalist Khashoggi... en dat bracht Maxima in een kwetsbare positie. Maar premier Rutte blijft de ontmoeting 100% en vierkant verdedigen, zei hij. En vrouwen in Tunesië mogen in openbare gebouwen geen niqab meer dragen... De premier verbiedt de sluier die het gehele gezicht bedekt, behalve de ogen, naar eigen zeggen voor de veiligheid. Het verbod komt nadat een militant in vrouwenkleren afgelopen woensdag in Tunis een zelfmoordaanslag had gepleegd. En viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome heeft het ziekenhuis verlaten. Hij lag daar de afgelopen drie weken na een zware crash in de rittenkoers Criterium du Dauphine. De Britse wielrenner gaat thuis verder revalideren. Hij komt dit hele seizoen niet meer in actie. Het weer, opklaringen, maar verspreid ook wolkenvelden... en het wordt 20 tot 26 graden, vannacht een graad of 13. Morgen in het zuiden zonnig en met 26 graden zomers.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 Op eh, de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Maars en de Leidse Rijntunnel nog 10 minuten vertraging. 5 minuten extra op de A6 richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. En 200 Amsterdam halfweg Dan heb je nu de meeste vertraging, namelijk een kwartier tussen de A10 en halfweg.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 Turn up the speakers until we drop. We rock the dance floor. We get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels with the gone. Dance until we see the dawn. Flashing lights deep down low. We are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass. Everybody make it clap. Party night with the click. I'm from Stavanger, bitch. www.zfmzandvoort.nl van ZFM. It's a top selector. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. I'm a the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you wanna fuck. I tell her you no understand, I wanna fuck on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. my room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.